Lars Geerts is onze politiek verslaggever. Hij vertelt om wie het zoal gaat. Denk bijvoorbeeld aan die vele Kamerleden van NSC, 20 in totaal... die allemaal weer inderdaad de Kamer uitgaan omdat eh, geen enkele van hen herkozen werd. Maar 50 eh, anderen dus ook niet en die kregen eh, het afgelopen uur allemaal een eh, bijzonder woordje van Kamervoorzitter Martin Bosma. En ja, de een heeft natuurlijk in die tijd wat meer bereikt dan de ander. Morgen worden de nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. Eh, vanavond om 7 uur komt verkenner Wouter Koolmees met zijn rapport over wat voor regering er misschien mogelijk is. Vuurwerkliefhebbers gaan dit jaar nog meer inslaan dan ze normaal doen. Dat blijkt uit een belrondje van mijn collega's van NOS Stories. Het zou te maken hebben met het landelijke vuurwerkverbod. De komende jaarwisseling is de laatste dat je je eigen potten en fonteinen mag afsteken. We vroegen op straat of jongeren daardoor extra gaan inkopen. Ik weet niet zeker of ik echt veel meer ga inslaan dan normaal. Maar misschien wel iets meer, want het is wel de laatste keer. Ja, ik vind vuurwerk echt wel leuk. Ik vind het ook vooral fijn als je het jaar ook kan afsluiten met vuurwerk. Want dat is wel het ding wat mij naar uitkijkt eigenlijk aan het eind van het jaar. We hebben ook nog zitten Klaas en kerst. Dus, eh, <laughs> dus daar ben ik nog eerder mee bezig. Ik ben niet een hele heftige nieuwjaarswisselaar. We hebben wel een paar wilde mensen in onze straat en dat is genoeg voor mij. Sommige verkooppunten zeggen dat er 30% meer is besteld dan vorig jaar rond deze tijd. En voor veel Brabanders is de 11e van de 11e al genoeg reden voor een feestje met de aftrap van carnaval. Bij de familie van Helmond uit Eindhoven gaat er een extra confettikanon open. Op 11.11, .11, vandaag dus, vieren opa, vader en zoon tegelijk hun verjaardag. En dit jaar wordt het extra bijzonder bijzonder, want de jongste wordt ook nog eens 11. Gewoon toeval, zegt oma. Ja, is echt heel bijzonder. Heb je dat echt niet gepland? Nee, natuurlijk niet. Dat kan je niet plannen, zoiets. Hè? zou zo was zijn. Gewoon een gekke familie. Ja, om het nog sterker te maken, de broer en schoonboer van de oma zijn ook vandaag jarig. Heb ik nog het weer. Veel wolken, soms ook wat zon bij een graad of 13.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 My love is free. Sing a song to yourself. Captain Jack. clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not unfair to you, me eh. stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me another girl I compare to you Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still you're not exhaling Say you want to leave cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship yo, so what's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy Reminisce one all the good times daily Why you tryna pose, I can't be acting Shady, shady. Baby, we need some time ZFM. Wrap me up, um, with your love, um. Calaca vamos a shakalaka, calle! Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka, boom, shakalaka, calle! geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Touch your face across the silver light I see your dreams, that drift up to the sky And she wakes up to my kiss And I say it's alright myself, I do, I hurt her so.